7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De VN vreest voor de levens van tientallen bewoners van de eilandengroep Vanuatu in de Grote Oceaan, die gisteren werd getroffen door orkaan Pam. Volgens de VN is er een onbevestigd bericht van 44 doden in het noordoosten van Vanuatu. Het Australische Rode Kruis heeft reddingsteams naar de eilandengroep gestuurd. De verwoesting is enorm. Er is dringend behoefte aan medische hulp, huisvesting, voedsel en water. Formule 1-coureur Guido van der Garde en renstal Sauber hebben een schikking getroffen. Daarmee is een einde gekomen aan hun juridische strijd. Van der Garde eiste van Sauber dat hij dit seizoen een stoeltje zou krijgen bij de Zwitsers. De rechter gaf hem hierin gelijk. Wat de getroffen schikking inhoudt is onduidelijk. Van der Garde rijdt in ieder geval dit weekend niet in Melbourne. Volgende week praten Van der Garde en Sauber verder over een oplossing. In Chili heeft een bosbrand langs de kust aan zeker één persoon het leven gekost. Tien mensen raakten gewond. De brand bedreigde de havensteden Valparaiso en Viña del Mar. Tot nu toe zijn 4500 mensen geëvacueerd. Het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht nog 10.000 inwoners weg te moeten halen uit het gebied. Het vuur brak gistermiddag uit. Zeker 300 hectare is verwoest. Egypte gaat een nieuwe hoofdstad bouwen. De stad komt ten oosten van de huidige hoofdstad Cairo en zal 5 miljoen inwoners gaan tellen. Het miljardenproject moet de verkeersproblemen en overbevolking in Cairo oplossen. Met de komst van de nieuwe hoofdstad belooft de Egyptische regering 1,1 miljoen nieuwe huizen en 1,7 miljoen nieuwe permanente banen. Hoe de stad gaat heten is nog niet bekend. Het weer, vanochtend eerst zon, later vanuit het noordoosten en oosten meer bewolking en wat motregen. Het wordt een graad of 7. Ook morgen kan het licht regenen, soms is er wat zon.